Zit van der Linde met het NOS-journaal. Chelsea heeft de Champions League-finale gewonnen van Manchester City. Het Britse onderrondje in Porto werd beslist door een doelpunt van de Duitse middenvelder Kai Havertz. Hij scoorde in de 42e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech aan de kant... en Oranje International Nathan Ake kreeg bij City ook geen speelminuten. De Londenaren wonnen de Champions League één keer eerder, in 2012. Het tweede slachtoffer van een woningbrand in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man die naar het ziekenhuis was gebracht. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. De man en een 48-jarige vrouw werden vrijdagochtend vroeg gevonden in de woning. De vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. In zeker 16 Braziliaanse steden is gedemonstreerd tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. In Brasilia en Rio de Janeiro verliepen de protesten vreedzaam... maar in de stad Recife in het noordoosten gebruikte de politie traangas en rubberen kogels tegen de betogers. De protesten komen uit de koker van linkse politieke partijen en vakbonden. Zij vinden dat Bolsonaro te weinig heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. Volgens de officiële cijfers kostte het virus aan 450.000 Brazilianen het leven. En enkele duizenden mensen hebben vanmiddag in Brussel deelgenomen aan een Europese coronademonstratie. Onder hen bevonden zich ook enkele honderden Nederlanders. Het protest was gericht tegen het coronapaspoort en het verplicht dragen van mondkapjes. De organisatoren gingen uit van 40.000 demonstranten uit heel Europa, maar bleef naar schatting bij enkele duizenden. Het weer nog. Het koelt vannacht af naar een graad of zes. In het noorden is er flink wat mist. Morgen overdag veel zon met maxima rond de 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg.